Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Noodweer heeft voor flink wat schade gezorgd. Vooral Friesland en Groningen kregen de volle laag. In het Friese buitenpost was een wolkbreuk... waardoor het water op sommige plekken tot 30 centimeter hoog kwam. Huizen liepen onder en ook een woonzorgcentrum moest worden ontruimd, zegt de burgemeester. De hele benedenverdieping van het bejaardenhuis is helemaal volgestroomd. En de wc's die zijn, die spoten eh, eh, hagel en sneeuw. Het is bizar. Als je niet binnen bent geweest, dan geloof je het niet. Dus we zijn nou met een man of 50, 60 proberen het uh, weer zo goed als kan droog te krijgen. Dat is inmiddels aardig gelukt. De bewoners konden vannacht weer in hun eigen bed slapen. Demissionair minister Dijkgraaf werkt aan een noodplan om te voorkomen dat universiteiten dicht moeten vanwege protesten. In het AD zegt hij dat het een pijn deed dat de UvA gesloten werd vanwege pro-Palestijnse studentenprotesten. Wat de noodplannen precies zijn wil de minister niet zeggen. En de politie wil meepraten over de ideeën van het nieuwe kabinet. PVV, VVD, NSC en BBB willen onder andere meer agenten op straat... en een hardere aanpak van georganiseerde misdaad en kindermisbruik. De politie is blij dat veiligheid veel aandacht krijgt... maar zegt ook dat er veel van hen gevraagd wordt. Er zou elk jaar 200 miljoen euro extra nodig zijn om de plannen uit te kunnen voeren. En het was een bijzonder Pinksterweekend voor de Amerikaanse Ed. Hij deed in 1961 de astronautenopleiding, maar ging nooit de ruimte in... omdat hij werd afgewezen door de NASA. Maar nu is hij op zijn negentigste alsnog in een raket gestapt. Hij mocht mee met een toeristische ruimtevlucht van Blue Origin. I thought I really did need this in my life, <laughs> but now I need it in my life. <laughs> thank you, thank you, thank you. Het is nu de oudste persoon die in de ruimte is geweest. En als het aan hem ligt, gaat hij dat record nog een beetje aanscherpen ook. Want hij ziet het wel zitten om nog een keer de ruimte in te gaan. Het weer nog bijna overal droog en flink wat zon. Alleen in Zeeland is er meer grijs en kan het vanmiddag gaan regenen. In het zuiden is er vanavond kans op een onweersbui. Het wordt 20 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate.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 Volgens haar is er structureel 200 miljoen euro nodig. Nieuw-Zeeland en Australië sturen vliegtuigen naar Nieuw-Caledonië om gestrande landgenoten op te halen. Sinds vorige week zijn er rellen in de Franse overzeese eilandengroep. De luchthaven is er dicht en veel toeristen zitten er vast. Door hevige regenval in Buitenpost in Friesland hebben veel mensen schade, zegt de gemeente. Gistermiddag overstroomden veel straten. Ook in het noordwesten van Groningen liepen in meerdere dorpen straten onder. Het weer vanochtend zon. Het wordt 20 tot 26 graden.